Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog steeds helemaal mis in Pakistan. Sinds juni regent het in dat land heel erg hard. Inmiddels staat een derde van Pakistan onder water. De regering blijft landen om hulp vragen, vertelt onze correspondent. Dan komen de eerste spullen nu binnen. Voedsel, medicijnen, tenten eh, uit landen als China, eh, Turkije, maar ook uit de EU en de VN. Eh, die vraagt momenteel om meer donaties, om nog meer hulp te kunnen sturen. Meer dan duizend mensen zijn al omgekomen door het noodweer. En miljoenen Pakistanen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Bijna 110.000 kippen en kuikens in ons land moeten worden afgemaakt... door twee nieuwe gevallen van vogelgriep. De ziekte is gevonden bij een kuikenboerderij in Blijen in Friesland... en een bedrijf dat legkippen houdt in Barneveld. Boerderijen in de buurt worden extra in de gaten gehouden... en mogen hun dieren voorlopig niet vervoeren. Arcade Fire moet op zoek naar een nieuw voorprogramma. Dat zou tijdens de tour door Europa worden verzorgd door zangeres Feist... maar zij wil er niets meer mee te maken hebben. Dat komt door de frontman van Arcade Fire, Win Butler... die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Meerdere mensen zeggen dat hij ongevraagd dickpics stuurde... en dat ze door hem zijn betast. Butler geeft toe dat er contact is geweest... maar zegt dat ze het allemaal oké vonden. En het circus in Zandvoort begint vandaag. Er staan vanmiddag twee vrije trainingen op het programma. Maar op de boulevard in Zandvoort lopen nu al de eerste racefans met kriebels rond. Het is gewoon de sfeer op de circuits. Het betekent gewoon heel veel. De sfeer is gewoon geweldig. En de auto's, het geluid, het gewoon echt geweldig. Ja, ik vind het gewoon mooi om te zien. Eh, dat eh, maakt mij wel blij of zo. Ja, het mooie is gewoon dat het gewoon weer terug is in Nederland. En dat wij er gewoon eh, best wel van dichtbij weer kunnen genieten. Ja, gewoon de actie en de hoeveelheid spektakel die er vandaag en het hele weekend gaat gebeuren. Dat is gewoon in principe het mooiste. Ja, de echte wedstrijd is pas zondagmiddag. Max Verstappen en de andere Formule 1-coureurs komen dan vanaf drie uur in actie. Het weer nog, sluierwolken en stapelwolken vandaag. Maar de zon piept er ook af en toe doorheen. Het wordt ook vrij warm, 23 tot 27 graden. Morgen is er iets meer bewolking en in het zuiden kan het dan ook gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Hoewel de files korter worden, moet je op een aantal wegen nog wel rekening houden met vertraging. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten oponthoud, zoals op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. En op de A2 richting Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost. Op de A5 heb je ook nog 5 minuten vertraging richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10.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 You are far When I could have been your star You listen to people Who scares you to death that you were strong enough to even sure. I try to concentrate, my mind wants to explore. c'est une belle histoire.